De verkiezingen in Oekraïne konden niet gehouden worden door de Russische inval. Zelensky reageerde op de uitspraken door te zeggen dat Trump in een Russische desinformatiebubbel leeft. En er nu voor zorgt dat Poetin uit zijn isolement wordt gehaald. Je hoort correspondent Christian Pauwen. Het feit dat dus eh, Trump steeds verder gaat met zijn uitspraken over Oekraïne... en steeds meer vooral ook de Russische kant in deze oorlog lijkt te kiezen... Zal, ja, dat zal die gesprekken tussen Washington en eh, Kiev niet makkelijker maken. Maar Zelensky zal zeker alles op alles zetten om toch nog enigszins Trump aan zijn kant te houden. Een Britse journalist is al anderhalve week vermist in Brazilië. De vrouw van 32 was naar Sao Paulo gereisd en nam daar nog contact op met een vriendin in Rio de Janeiro. Daarna is er niets meer van haar vernomen. De Britse deed vanuit Brazilië verslag voor Britse nieuwsorganisaties en Al Jazeera. Drie islamitische geestelijken mogen Nederland niet in. Ze zouden komend weekend spreken op de Ramadan Expo in Utrecht. Maar volgens Ja21 en de VVD verheerlijken de predikers pedofilie. Vergelijken ze homoseksualiteit met anale kanker. En noemen ze de terroristische aanval van Hamas in Israël een leugen. Het kabinet zegt dat er geen plaats is in Nederland voor haatzaaierij en geweldsverheerlijking. En de meeste Feyenoorders zijn nog aan het nadenken. Genieten van gisteravond. Bueno met de voorzet. Carranza! Oh, ja! Carranza komt er binnen! Kijk eens naar het uitvak, Dennis. 4.500 man staan daar te springen in San Siro. Feyenoord op 1-1. En nu probeert de club alweer te scoren. Feyenoord zit achter Robin van Persie aan, meldt Voetbal International. De trainer van Heerenveen moet de opvolger worden van Brian Priske... die na teleurstellende resultaten werd ontslagen. Het zou gaan om een directe overstap. Het is nog niet duidelijk of Heerenveen wil meewerken aan het vertrek van hun coach. Van Persie is in Friesland bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Het weer, vanavond en vannacht weer veel wolken... en op de meeste plekken net boven nul. Morgen ook veel wolken, kans op het regen, maar ook wat warmer. Het wordt max 8 tot 12 graden verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden snel korter. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel file tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep... met bijna 10 minuten vertraging. De A44 is ook weer open van Amsterdam naar Den Haag... En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn heb je nog wel bijna 10 minuten vertraging. Dat is in beide richtingen tussen Abbenes en Hillegom.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 weer Stoot je aan dezelfde steen Vraag jezelf om vergiffenis In de spiegel op de wc Houd een wijs genoeg Maar nog niets geleerd Geen vertrouwen meer Geen vertrouwen meer Wanneer zal ik genezen zijn genomen. De dokter zegt je bent gezond, maar liefste, ik voel me slecht.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 voor Zandvoort en de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft drie extremistische islamitische predikers een inreisverbod opgelegd vanwege haatzaaien. De predikers verheerlijken pedofilie en noemen homoseksualiteit een vorm van kanker. Ze zouden komend weekend spreken in Utrecht. De politie heeft twee jongens aangehouden voor het versturen van dreigmails naar een middelbare school in Deventer. De mails werden afgelopen najaar en deze maand gestuurd aan het Etty Hillesum Lyceum en veroorzaakten veel onrust. De Braziliaanse politie onderzoekt de verdwijning van een Britse journalist. De vrouw van 32 had anderhalve week geleden nog contact met een vriendin in Rio de Janeiro. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Het weer. Vannacht in het noordoosten ligt de vorst. Morgen overdag veel bewolking, kans op wat regen.